Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De commissie Deetman, die seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt, komt vanmorgen met haar eindrapport. Onder leiding van oud-minister Wim Deetman heeft de commissie bekeken hoeveel kinderen slachtoffer zijn geworden van priesters die hun handen niet thuis konden houden. Ook velt de commissie een oordeel over het handelen van kerkbestuurders in dit soort zaken. Het misbruik binnen katholieke instellingen kwam in Nederland aan het licht toen de NRC en de Wereldomroep berichten over misbruik op het jongensinternaat Don Rua in Serenberg. NRC-journalist Joep Dome zei gisteravond in Pauw en Witteman dat hij al een deel van het rapport had ingezien. Volgens hem waren er 10.000 tot 20.000 gevallen van misbruik. Oud-Kamerlid Lisbeth Spies wordt volgens ingewijden vandaag benoemd tot opvolger van Piet Hein Donner als minister van Binnenlandse Zaken. Na verluid wordt Donner vandaag voorgedragen als vicepresident van de Raad van State. Daarover wordt al maanden gespeculeerd. Spies zal niet de hele portefeuille van Donner overnemen. Integratiebeleid wordt waarschijnlijk overgenomen door minister Leers. Lisbeth Spies zat in 2002 tot 2010 in de Tweede Kamer. Nu is ze gedeputeerde in Zuid-Holland. Bij Antarctica is een Russisch vissersschip in problemen gekomen. Het schip de Sparta zat vast in het ijs en maakt water. Door de grote hoeveelheid ijsschotsen kunnen andere schepen de komende vier dagen niet dichterbij komen om de bemanning te redden. Het Russische schip heeft al een deel van de vracht overboord gegooid. Ook een paar van de 32 bemanningsleden zijn uit voorzorg het ijs in de Rosszee opgegaan. De kustwacht van Nieuw-Zeeland onderzoekt of er ijsbrekers in de buurt zijn die de Russen snel kunnen redden. Het weer. In het midden en zuiden regen en tegen de ochtend ook mogelijk natte sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor gladheid. In het noorden is er vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NS...